Hier in Boekraat met het NOS Journaal. Door de windhoos die afgelopen middag over Zierikzee trok... is een vrouw van 73 uit Wassenaar om het leven gekomen. Dat heeft de veiligheidsregio Zeeland s'avonds bekendgemaakt. Ook bleken er niet zeven, maar negen mensen gewond te zijn geraakt. Acht van hen werden ter plaatse behandeld. Eén iemand werd naar het ziekenhuis gebracht. De windhoos richtte flinke schade aan. Van vier huizen is het dak afgewaaid en van tenminste één huis stortte de gevel in. Volgens de burgemeester hebben hulpverleners veel last gehad van ramptoeristen. Tientallen inwoners van Velsen-Noord hebben gedemonstreerd... tegen de komst van een cruiseschip met plaats voor zeker duizend asielzoekers. Ze liepen een protestmars naar de locatie van een inspraakavond. Daar heeft de burgemeester met hen gesproken. Volgens NH Nieuws vinden de bezorgde Velsenaren dat hun dorp te klein is... voor de komst van de vluchtelingenboot. Bij een treinongeluk in de Verenigde Staten zijn drie mensen om het leven gekomen... en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie. De gewonden worden met helikopters naar ziekenhuizen gebracht. Het ongeluk gebeurde in de staat Missouri. De trein die onderweg was van Los Angeles naar Chicago... botste bij een onbewaakte spoorwegovergang op een vuilnisauto en ontspoorde. Aan boord waren zo'n 250 passagiers en 12 medewerkers... zegt spoorwegmaatschappij Amtrak. De doden zijn twee passagiers en een inzittende van de vuilniswagen. Tim van Rijthoven en Talon Griekspoor zijn er beide in geslaagd de tweede ronde op Wimbledon te bereiken. Debutant van Rijthoven, die dankzij een wildcard mag meedoen... rekende af met de Argentijn Delbonis 7-6, 6-1 en 6-2. Griekspoor moest de eerste set nog aan de Italiaan Fornini laten...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 Unchain my heart, baby. Let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. my Cause you don't love me no more Every time I call you on the phone Some valley tells me that you're not at home Unchanged solo unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You worry me Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? free. see me standing here alone, a lonely heart without rejection, I'd audition.